Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeven mensen omgekomen bij een busongeluk. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de politie sloeg de bus om toen die een afrit op de snelweg nam. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Volgens CBS Nieuws zouden onder de doden een jongen van 6 en een meisje van 16 zijn. De Amerikaanse politie heeft de namen van de doden nog niet vrijgegeven. Bij een schietpartij in Vlissingen is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Zeeland lagen voor de deur van een woonhuis kogelhulzen. De politie zocht onder meer met een helikopter naar een persoon... die wegreed in een zilverkleurige auto. Omroep Rijnmond meldt dat vanavond in Rotterdam drie mensen zijn aangehouden... die mogelijk betrokken waren bij de schietpartij. In dezelfde buurt in Vlissingen is dit jaar al vaker geschoten... Het is niet duidelijk of het incident van vandaag daar ook mee te maken heeft. Nederland moet toch vaccins tegen mpox doneren aan Afrikaanse landen. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Minister Agema van Volksgezondheid wil de huidige Nederlandse voorraad van 100.000 vaccins behouden. Het RIVM adviseerde haar de vaccins te doneren... omdat de kans op een uitbraak in Nederland onwaarschijnlijk is. In verschillende Afrikaanse landen gaat een nieuwe variant van het pokkenvirus rond. Ook in Zweden en Thailand dook het virus op. Voetballer Rick Karsdorp speelt dit seizoen bij PSV. De rechtsback stond sinds 2017 onder contract bij AS Roma... maar de Italiaanse club liet deze week weten geen plek meer voor hem te hebben. Karsdorp heeft voor een jaar getekend bij de ploeg uit Eindhoven. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder, op wat sluierbewolking na. De temperatuur ligt vannacht rond de 14 graden...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 on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on.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 vision. 真的。 show van Zandvoort, op 106.9 FM. finally found you. All my life, I for someone like you. Yes, I pray that you do love me too. is ZFM.